Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De vechtpartij gisteravond in een sporthal in Sittard... was een confrontatie tussen de motorbendes Bandidos, Red Devils en Hells Angels. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Bij de confrontatie zijn drie mensen gewond geraakt. Dat er ook schoten zijn gelost staat niet vast. De politie onderzoekt of er inderdaad vuurwapens zijn gebruikt. Foto's lijken dat te suggereren. Tijdens de confrontatie in de sporthal in Sittard waren er tientallen mensen aan het volleyballen. Van hen raakte niemand gewond. De Nederlandse ambassadeur die vanochtend in Pakistan gewond raakte bij een helikopterongeluk heeft een hoofdwond en brandwonden op zijn benen. Minister Koenders heeft hem gesproken. Bij het ongeluk vielen zes doden, onder wie de ambassadeur van Noorwegen en een aantal echtgenotes van ambassadeurs. De Pakistanse Taliban zeggen dat zij de helikopter hebben neergeschoten, maar volgens minister Koenders is het nog te vroeg om te concluderen dat het een aanslag was. De Arabische coalitie die luchtaanvallen uitvoert in Jemen heeft de inwoners van Sada gewaarschuwd. Er zullen opnieuw bombardementen worden uitgevoerd op stellingen van Houthi-rebellen die zich in de stad hebben verschanst. Saudi-Arabië zegt verder dat dinsdag een staakt het vuren van kracht wordt van vijf dagen. In die periode kan dan humanitaire hulp worden verleend. In België wordt de verjaringstermijn voor misdrijven waar levenslang op staat verlengd. De federale ministerraad heeft het wetsvoorstel goedgekeurd en verwacht wordt dat het parlement instemt met een verlenging van 30 naar 40 jaar. Zo is er meer tijd voor het onderzoek naar de bende van Nijvel. Die bende pleegde in de jaren 80 zeer gewelddadige overvallen. Daarbij werden 28 mensen gedood en meer dan 40 mensen raakten gewond. Er is nog nooit iemand voor veroordeeld. Het weer, vanavond en vannacht meer buien. Morgen veel wolken en vooral ochtends en avonds buien.